ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Pleegouders krijgen vaak geen hulp en geld meer vanaf het moment dat hun pleegkind 18 wordt. Maar eigenlijk hebben ze daar nog drie jaar langer recht op. Veel gemeenten weten dat niet of doen er gewoon niks mee, zegt de Vereniging voor Pleeggezinnen. En dus draaien de ouders jarenlang onnodig voor de kosten op. Pleegouders zijn nou niet het type mensen om uh, een jongeren op straat te zetten. Dus ook al valt die pleegzorgvergoeding en begeleiding en dat soort dingen weg... dan blijft het kind meestal in het gezin wonen. Alleen moeten pleegouders allemaal uit eigen zak betalen. En dat is wel eigenlijk apart. Er zijn in Nederland meer dan 2700 pleegkinderen die ouder dan 18 zijn. De Britse prins Andrew blijft maar slecht in het nieuws komen. Vandaag schrijft de BBC dat hij de veroordeelde misbruiker Jeffrey Epstein... bij hem thuis heeft ontvangen in 2006. Ook Ghislaine Maxwell was daarbij, die Epstein geholpen zou hebben met slachtoffers. En Harvey Weinstein was er ook. Hij is de filmproducent die later ook veroordeeld is voor seksueel misbruik. Het bezoekje was twee maanden nadat er in de VS een arrestatiebevel was uitgegaan... voor Epstein vanwege seksueel misbruik. Bij Alteveer in Groningen zijn zeker tien auto's op elkaar gebotst. Het gebeurde rond half acht op een N-weg. Er zouden drie mensen gewond zijn geraakt. En in Vlissingen zijn twee dokters een digitale huisartsenpraktijk begonnen. Hier gaat alles online, van inschrijving tot consult en van doktersadvies tot recept. Wie contact wil met de huisarts laat via de website een bericht achter. Daarna gaat een van de huisartsen videobellen of chatten met de patiënt. Ik kan er zeker voor zorgen dat de huisartsenzorg blijft bestaan en toegankelijk blijft. ook hier in Vlissingen eh, zijn er nog best wel wat spannende momenten. Er zijn dokters die gaan stoppen. Er komen steeds meer nieuwe wijken bij. Ja, wie gaat het allemaal doen? Alleen al in Zeeland wachten nu zo'n 400 mensen op een huisarts. In deze praktijk zouden duizend mensen terecht kunnen. Als alles goed gaat hopen de huisartsen op termijn uit te breiden. Het weer bewolkt en af en toe buien. Later zon, maar nog steeds kans op een buitje. Vrij veel wind vandaag bij zo'n 13 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland eh, rijdt het nog langzaam op de A2 naar Amsterdam. Tussen Vinkenveen en en Amstel heb je een kwartier vertraging. En de A7 Horen-Zaanstad, daar loopt het vast door een ongeluk.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 Ik begon ons muzikale avontuur met een zacht glinsterende instrumentale klassieker. En reisde daarna langs de grootheden van die tijd. Van Elvis Presley tot Connie Francis. Van Harry Belafonte tot Freddie Quinn elk met hun eigen unieke geluid en stijl die de jaren 50 bepaalde. Met deze instrumentale klassieker uit 1957 zet orkestleider Billy Vaughn de toon voor het decennium. Zijn herkenbare saxofoonklank en dromerige orchestratie maakte van Sail Long Silvery Moon een wereldhit. Triple Play, toppers van toen. It's Alright, opgenomen bij Sun Records, markeert het begin van Elvis' carrière. Een spontane opname die vaak wordt gezien als de geboorte van rock'n'roll. J-Lo's rock barst van energie en rebelse flair. Een van de meest iconische tracks uit Elvis' filmcarrière. Love Me Tender toont zijn zachte kant. Een romantische ballad die Amerika recht in het hart raakte. Samen illustreren deze drie nummers de veelzijdigheid van Elvis. fulfill for my darling I love you and I always will Deze western ballad uit 1959 neemt de luisteraar mee naar de stoffige straten van El Paso in Texas Maartje Robbins vertelt in meeslepende verhalende stijl over liefde, jaloezie en noodlot. Met zijn Tex-Mex gitaarbegeleiding en dramatische verhaalstructuur is het een klassieker die de country- en popwereld dichter bij elkaar bracht. Out in the Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's cantina, music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in I challenged his right for the love of this maiden. Down put his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. The handsome young stranger lay dead on the floor. Out through the back door of roses I ran, out where the horses were tied. its back and away I did ride Just as fast as I could from the west Texas town of El Paso Out to the badlands of New Mexico Back in El Paso my life would be worthless Everything's gone in life, nothing is left it's been so long since I've seen the young maiden my love is stronger than my fear of death. I saddled up and away I did go, riding alone in the dark. Maybe tomorrow a bullet may find me. Tonight nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I am on the hill in El Paso. I can see Rosa's cantina below. My love is strong and it pushes me onward. Down off the hill to Felina I go. Off to my right I see five mounted cowboys Off to my left right a dozen or more Shouting and shooting, I can't let them catch me. I have to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong, for I feel a deep burning pain in my side. Though I am trying to stay in the saddle, I'm getting weary, unable to ride. But my love the leader is strong, and I rise where I've fallen. Though I am weary, I can't stop to rest. I see the white puff of smoke from the rifle. I feel the bullet go deep in my chest. From out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. Cradled by two loving arms that I'll die for One little kiss and Felina Goodbye Stupid Cupid is speels en ondeugend. Een tienerpopnummer dat Connie Francis frisse energie toont. Hoe Sorry Now betekent haar doorbraak, een moderne herinterpretatie van een oud nummer uit de jaren 20, dat haar carrière gestalte gaf. My Happiness laat haar zachtere romantische kant horen. Samen vormen deze drie hits het portret van Connie Francis. Charmant, eigenzinnig en het toonbeeld van vrouwelijke popsensatie in de late jaren 50. Stupid Cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your wings so you can Stupid, stupid Cupid.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 Een werk volkslied over havenarbeid, herkenbaar aan de roep D.O. Island in the Sun, geschreven voor de gelijknamige film, is een ode aan de schoonheid en trots van de Cariben. Samen belichamen ze Belafonte's boodschap van vreugde, menselijkheid en culturele trots.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 Once again now. Matilda. Going round the corner. Matilda. Matilda, she take me money and run well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know? Matilda's giving me money. Everybody. Matilda. Matilda. Matilda. You take me money and run Venezuela. Once again now. Matilda. Umbalaka chimba. Matilda. money and run Venezuela. Everybody Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Sing a little softer, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda. Triple Play. Sterren van toen. Daylight come and me want go Work all night and a drink a rum. Daylight come and we want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and we want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and charmante liedje won Teddy scholten in 1959 het Eurovisie Songfestival voor Nederland. De luchtige melodie en speelse tekst van Willy van Hemert maakte het nummer tot een symbool van de vrolijke naoorlogse jaren en de herlevende Europese saamhorigheid. Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg, ben je trouw? Een beetje, verliefd is iedereen, wel eens dat weet je. Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je. Zodra je naar wat aan wat fluistert, luistert, dan weet je... Dat wordt weer net zoiets als Faust en Greetje. Met rendezvous'tjes in een klein cafeetje. En slenteren in de maneschijn. Met rozengeur. En kussen bij het afscheid aan de deur. De nacht is blauw. Je fluistert mond aan mond, ik zweer je eeuwig een beetje. Verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat speet je, maar dat weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje. Van trouw. Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven en je vraagt, ben je trouw? Zeg ik nooit tegen jou, een beetje En kussen bij het afscheid aan de deur. De nacht is blauw. Je fluistert op mond aan mond, ik zweer je eeuwig trouw. En weet je, verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat weet je maar nog weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje. Want A Guy is a Guy straalde haar humor en timing uit. T for Two brengt de glamour van de Hollywoodjaren opnieuw tot leven, klassiek en elegant. Kesarasera werd haar handelsmerk en won zelfs een Oscar. Deze liedjes tonen Doris Day's unieke mix van optimisme, klasse en pure melodische perfectie. Triple play. Triple play. Triple play. Ooh. T for two, and two for T. Me for you, and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone. I grew up and fell in love. I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. duister maar warm Nederlandstalig lied dat de plichtsgetrouwheid en trouw van de gewone man bezingt. Een typisch voorbeeld van de populaire Nederlandse luistercultuur van eind jaren 50. Joop de Knecht vertolkt Ik sta op wacht. Ik sta op wacht en denk aan jou. Je schreef me af bleef mij niet trouw. Ook een hart is niet van steen. Waarom schreef jij die brief en liet me zo alleen? Ik sta op wacht, mijn hart pijn. Krijg ik veel dan staat er niemand bij de trein. Ik had gehoopt dat jij op mij zou wachten, maar jij kreeg plotseling andere gedachten. Ik heb mij vergist in jou, mijn Marjolein het valt niet mee om weer alleen te zijn. Ik sta op wacht en denk aan jou. Jij schreef me af, bleef mij niet trouw. Ook een soldatenhart is niet van steen. Waarom schreef jij die brief en liet me zo alleen? Ik sta op wacht, mijn hart doet pijn. Krijg ik verlof, dan staat er niemand bij de trein. Bij de kazernepoort sta ik nu steeds te dromen. Ik zie daar meisjes gaan en ook weer komen. Jij bent er niet meer bij, mijn Marjolein. Zoals het was, zo zal het nooit meer zijn. Ik sta op wacht en denk aan jou. Je schreef me af, bleef mij niet trouw. Ook een soldatenhart is niet van steen. Waarom schreef jij die brief en liet me zo alleen? op wacht. Met hartelijk pijn krijg ik verlof, dan staat er niemand bij de trein. Als afsluiter brengt het koor van Mitch Miller ons deze vrolijke marsklassieker. Een Amerikaans volksliedje in een stralend nieuw jasje. Vol energie en meezingplezier. Een passende finale voor een reis door de jaren 50. war ein Seemann und das Herz war ihm so schwer. Doch es blieben ihm zwei Freunde, die Gitarre und das Meer. Jimmy wollte ein Mädchen lieben, doch ein anderer kam daher als Trost sind ihm geblieben die Gitarre und das Meer. Juanita hieß das Mädchen aus der großen fernen Welt und so nennt er die Gitarre, die er in den Armen hält. am Quai von Casablanca, ob am Kap von Salvador, singt er Leis von Juanita, deren Liebe er verlor. Juanita hieß das Mädchen aus der großen fernen Welt und so nennt er die Gitarre, die er in den Armen hält. Jimmy wollte kein anderes Mädchen, doch sein Leben war nie leer.